Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst zijn hulpgoederen naar Gaza onderweg via het noorden. De Verenigde Staten hadden daar al een tijd op aangedrongen bij Israël... vertelt correspondent Nasra Habib Allah. We weten dat de nood in het noorden van Gaza echt het hoogste is. En dat heeft ermee te maken dat tot nu toe daar maar heel weinig eh, hulp aankwam. Eh, omdat de meeste noodhulp, of eigenlijk alle noodhulp... alleen maar via het zuiden eh, Gaza binnen mocht. Ja, het gaat om 30 vrachtwagens. Die hebben water, eten en medicijnen bij zich. Tot nu toe konden er dus alleen maar vrachtwagens Gaza in via het zuiden. Die werden dan daar ook al leeggehaald. Daardoor bleef dus niets over voor de mensen in het noorden. Amerika bouwt ook aan een tijdelijke aanlegstijger in zee... om nog meer hulp naar Gaza te krijgen. Die stijger is, als het goed is, ergens komende week klaar. Starters kunnen nauwelijks meer aan een huurwoning komen, dat schrijft de Telegraaf. Er zijn zo weinig huurhuizen beschikbaar dat starters moeten kiezen tussen bij hun ouders blijven of toch gaan kopen. En vaak wordt het dat laatste. Experts zien meer hypotheekaanvragen van starters. En dat meer mensen een koophuis willen betekent automatisch dat de huizenprijzen weer zullen stijgen. Een strenge anti-abortuswet in Arizona is gesneuveld. Drie weken geleden werd die ingevoerd. Abortussen werden in principe verboden. Er werd alleen een uitzondering gemaakt als het leven van de vrouw in gevaar was. Maar als je bijvoorbeeld zwanger werd door verkrachting, dan had je pech. Politici in Arizona vonden dat te ver gaan en hebben de wet teruggedraaid. De makers van een documentaire over Nickelodeon zijn aangeklaagd. In Quiet On Set vertellen de sterren uit kinderseries uit de jaren 90 en de Zero's... dat het achter de schermen vaak helemaal niet fijn was. My lawyer filed complaints, gender discrimination, hostile work environment. Actual pedophiles on set. There are all these setups that reference porn. Once I saw it again as an adult, I was like, oh, oh, oh. I was just trapped. Een belangrijke producer van Nickelodeon, Dan Schneider... komt er niet echt lekker uit in de docu. Oud-collega's zeggen onder meer dat hij een pestende tiran was... die vaak seksuele toespelingen maakte. Schneider vindt dat de makers expres een slecht beeld van hem hebben neergezet... en stapt dus naar de rechter. Het weer nog. Eind van de middag en vanavond pittige bui met kans op hagel en onweer. Maar tot die tijd is het weer een prima lentedag. Droog en flink zonnig bij 18 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 return to this place, cause you're the so moved, makes me wanna pray. Pray you'll always be here. I'm not religious, but I feel such love, makes me wanna pray. When I get lost in space, I can return to this place, cause stress, but I feel such love makes me wanna pray.